Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Donnie M. bekent het ontvoeren en doden van Gino. Dat jongetje van 9 verdween begin juni in Kerkrade. Zijn lichaam werd een paar dagen later gevonden in Geleen. Niet lang daarna werd Donnie M. opgepakt en die zou nu dus tegen de politie hebben gezegd dat hij het gedaan heeft het niet zo gek dat de man heeft bekend, zegt deze verslaggever van 1 Limburg. In die zin dat het, eh, ja, hij heeft best slechte papieren, Donny. Er is DNA van hem aangetroffen op het stepje van Gino. Hij is ook degene geweest die heeft gezegd, daar ligt het lichaam van dat 9 jarige jongetje. Ja, als je dan nu een verklaring aflegt, dan kan de rechter daar in jouw voordeel, in zijn voordeel, eh, rekening mee houden straks tijdens het proces. Dat begint over iets meer dan een maand. En waarschijnlijk wordt dan duidelijk of Donny M. ook verdacht wordt van seksuele handelingen bij het jongetje is begonnen aan een militaire oefening rondom Taiwan. En dat vindt Taiwan best wel spannend, zegt correspondent Shirt Daas. Taiwan is in hoogste staat van paraatheid. Dat moet ook wel. Gisteravond zijn er drones gesignaleerd boven de Kiemen-eilandjes. Eilandjes vlak voor de kust van China. En er is een tiental marineschepen geweest dat de middenlijn tussen China en Taiwan is overgestoken. En de Chinezen zelf zeggen dat ze ook hebben geschoten met raketten. De oefening is een reactie op hoog Amerikaans bezoek aan Taiwan deze week. China ziet Taiwan als een ongehoorzaam deel van China, maar Taiwan vindt zichzelf een onafhankelijk onafhankelijk land. Harry Styles is de beroerdste niet. Tijdens een concert in Lissabon vond hij het geen enkel probleem... om zijn shine even een minuutje te delen met een fan... die een liedje wilde zingen voor zijn vriendin. Hij koos, heel romantisch, Falling in Love van Elvis. En daarna ging de jongen op één knie en vroeg hij haar ten huwelijk. Het is bijna niet te missen. Ze grissen dus de microfoon uit zijn handen en schreeuwde keihard ja. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag. En in het zuiden kan een bui vallen. Het wordt 23 tot 30 graden. Vanavond en vannacht gaat het in het zuidoosten onweren en hagelen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden.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 Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen gedachten je verstoord, Hou me vast, ik kan je dragen. Tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt. Kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou. Ik wil jou verstaan. Er is zoveel dat je nog kan zijn. stil bij mij. Kijk maar hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zoveel nog te vieren als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen, tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer.